9 van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Bergen doet een dringende oproep aan alle inwoners van het dorpje Wel om weg te gaan... omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. De politie zal via een megafoon door het dorp trekken om de evacuatieoproep te verspreiden. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater... Maar ook daarna is het gevaar volgens de veiligheidsregio nog niet geweken. Zo kunnen dijken verzwakt zijn en zijn bruggen mogelijk beschadigd. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer ontvangen steeds meer meldingen van de schade door de wateroverlast in Limburg. In totaal kregen de twee verzekeraars 1400 meldingen binnen. De bedrijven verwachten dat het aantal meldingen de komende week nog oploopt... omdat veel mensen nog niet de kans hebben gehad om hun huis of andere bezittingen te inspecteren. De watersnood is bestempeld als een ramp waardoor het Rijk een deel van de schade op zich neemt. Op Mallorca is een Nederlander van 18 opgepakt... voor het mishandelen van een andere Nederlander van 27. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens een Spaanse krant kreeg een groep Nederlandse toeristen ruzie in een nachtclub. Toen ze daaruit werden gezet vielen ze andere Nederlandse vakantiegangers aan op straat. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Een van de Nederlanders is nu dus opgepakt. De anderen zijn terug naar Nederland gevlogen. De Spaanse politie zou tegen hen een arrestatiebevel hebben uitgevaardigd. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer... en kwam terecht in een bosgebied in Steinenbron, ten zuiden van Stuttgart. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar snel wordt het zonnig met wat stapelwolken. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Noord-Holland nog viel op de A15 richting Amsterdam. Tussen naar de West en Muiden nog een kwartier vertraging door opruimwerk. De linker rijstok is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, om wat drinken te halen misschien, maar eh, hè? Natuurlijk de Nightwalk 10, die hebben we wel, want eh, gestreamd wordt er genoeg en geluisterd wordt er ook genoeg. Dus voor de muziek Nico's opening van Full Intention met Sky's the Limit. Nou ja, hè. Het zit ons allemaal tot hier. Tot boven het dak, wat de regering betreft. Het is een drama. De zomer is letterlijk en figuurlijk heel slecht begonnen. De vakanties zijn begonnen en wat doen we? Ja, we zitten in een, eh, ja, <laughs> een soort lockdown, noem het maar, hè. We dachten dat we er vanaf waren, maar eh, <laughs> het is nog lang niet voorbij. En volgens mij gaat het ook nog heel lang duren voordat het echt voorbij is. Vorige week eh, allemaal feestjes. En uiteindelijk gingen ze allemaal niet door. Ik heb onder andere Electronic Picnic. Die waren om 7 uur s'avonds op vrijdagavond waren ze klaar. En eh, hè, vorige week. En eh, vijf minuten later waren ze alweer druk bezig met een, eh, met een heel boos gezicht. En een heel teleurstellend waren ze de boel aan het afbreken. Ze waren natuurlijk meer festivals. Straks meer erover. Muziek. Ja, muziek brengt geluk en gezelligheid in het leven. Dus dat hebben we wel. Helaas zonder festivals voorlopig. Maar de radio aan en gezellige feestjebouw. Beetje harder zetten, scheid aan de buren zeggen we dan. Onderweg zometeen Krasi en Laurent Simeka. Ook Vincent Kaira komt eraan. Maar eerst hier Love en Tyler Stone. LZ Love moet ik zeggen. En Tyler Stone met Dance Through It.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 Anytime she goes away, wonder it's time that she's gone. Wonder if she's gone stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. ZFM Zandvoort. Zandvoort. dat was muziek van eh, Vincent Caira. Het Dr. Soul. Oude plaat in een nieuw jasje gestoken. in ieder geval de beat van die plaat. En daarvoor hoor je Krassi en Laurent Simeka met Ain't No Sunshine. En ook dat is een gouden oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. Ja, coronatijd hè. Een dramatische zomer. Vakanties, ik geloof dat we al op eh, code rood staan in Nederland. Of het zit eraan te komen. Spanje is ook code rood. Nou ja, bijna. Hè? Mallorca hoorde ik laatst. En ja, <laughs> je snapt hem, hè. En het leek zo'n veilige bubbel. Het testen voor toegang. Maar twee weken bleek het systeem hartstikke lek na twee weken. En eh, ja, wat ging er allemaal mis bij het testen voor toegang? Het komt door die jongelui met hun disco's, zegt een vrouw in een winkelstraat tegen een bekende. Het is duidelijk waar ze op doelt natuurlijk. Het oplopende aantal coronabesmettingen. Het is een situatie die zich eh, ongetwijfeld op meer plekken in Nederland heeft voorgedaan. Het aantal positieve tests schoot afgelopen week op en volgens het RIVM was bij de derde van de jongeren in de leeftijd tot en met 29... de horeca de oorzaak van hun besmettingen. Hoor je dat? De horeca en dus niet die evenementen. En dan waren er jongens, jongeren moet ik zeggen, niet jongens, maar jongeren... jongens en meisjes die persoonlijke QR-codes uit de corona-check-app met elkaar deelden... waardoor ze ongetest en ongevaccineerd bij uitgaansgelegenheden binnen konden komen. Maar er is meer. Bij testen voor toegang wordt gebruik gemaakt van anti-G-test. Dat is een andere test dan de PCR-test die de GGD veel gebruikt nauwkeuriger is. om tot een positieve uitslag te komen heeft een antigeentest meer virusdeeltjes nodig dan een PCR-test. Testen met een antigeentest kan je dus betekenen dat iemand negatief is getest, maar wel degelijk besmet is. Ja, ik, eh, ik, ik, heb, eh, ja, ik vind dat een beetje gelul. Ik bedoel, hetzelfde feit is dus als jij eh, je laat vaccineren, dan zeggen ze twee weken lang doet het virus niks. Of in ieder geval, het vaccin moet twee weken lang inwerken. En dat heeft meneer Rutte meerdere malen gezegd en meneer De Jong ook. En uiteindelijk Zodra je gevaccineerd bent, 70.000 man met eh, Jansen en Jansen. En we gaan meteen een uur later gaan we de kroeg in. Ja, dan ga je natuurlijk problemen krijgen. Uit een in maart gepubliceerde analyse van 50 onderzoeken... Eh, bleek dat zo'n 60%, minimaal 40% en maximaal 74% van de mensen zonder klachten... die met een PCR-test positief testen, ook positief testen met een antigeentest... En dus zo'n 40% negatief, terwijl ze wel met het coronavirus besmet waren. Dan heb je ook nog eh, geld, hè? Bij uh, de Johan Cruijff Arena. Heb je niet van mij? Daar eh, was bijna al het barpersoneel niet getest. Of wel getest, maar er was geen uitslag. Dus hè, de bars moeten open, dus ook zonder test gewoon werken. Ja, het, het, het, het is wat het is, mensen. En de afgelopen drie weken lieten zo'n 600.000 mensen zich testen... in de kaders van testen voor toegang. En wie positief testte kreeg een testbewijs... en mocht dus niet naar een disco maar wie negatief testen mocht dat uiteraard wel. En van zo'n 600.000 eh, testen waren er ruim 4500 positief. Maar eigenlijk waren dat er dus duizenden meer. Ja, ja, cijfers, ik geloof er niet zo in. Zie je wel eens antwoord? Ik lul hier veel te veel. Junior Jack op de radio nu. Stoopy Disco, oud nummer. Maar in een nieuw jasje namelijk in de David Peck Extended Remix.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 Helemaal niks. Het is allemaal gecanceld. Of je moet denken van ik ga op een dancefeest zitten op een stoel. Lijkt me niet helemaal... Eh, ja, vrijwel onmogelijk om op muziek eh, te blijven zitten. En eh, dan heb je nog dat gezeur van het tweedaags festival verknipt 900 bezoekers besmet met het coronavirus. En dan vraag je af, is dat op het evenement gebeurd? Want ja, waar hebben we anders die testen allemaal voor gegaan? Die testen die we allemaal gedaan hebben. Field Lab Events, evenementen moet ik zeggen. Eh, allemaal testen. En eh, ja, dat ging helemaal goed. Dus bij eh, testen voor toegang. En met het Janssen-virus natuurlijk. Oh, dat Janssen-virus. Janssen-vaccinatie, daar is het allemaal fout gegaan. Maar ja, hè, is gewoon een slecht begin van de grote vakantie, om het maar zo te zeggen. Zie je hem zijn antwoord door met muziek, want daarvoor zit jij aan je radio gekluisterd.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 Nou ja, in de clubs heb geen nut, want de clubs zijn op dit moment dicht. Hè? Maar die worden, de platen die gestreamd worden. En natuurlijk eh, ook buiten Nederland welke platen erg populair zijn. We hebben natuurlijk de Beatport-lijst voor. En ja, we hebben een, een, top 10 samengesteld van alle populaire platen. En ja, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal veranderd is in de Nightwalk 10. Deze week op 10 Nikki Curly en Jensen met Go Err. De original mix op 9. David Pang en Ramona Renea met Lift Your Hands Up op 8. Iwan McVicar met Tell Me Something Good en op 7, Duke Dumont en Kid Enigma met Let Me Dance. Op 6, Even Jack met Funky Bride. En op 5, Ben Rauw met French Plan. Op 4, Hot Since 82 met Heater. En op 3, Huggle met uh, Moranita. Op 2 deze week, Moreno Pacelato met We Got You. En deze week nog steeds op 1. Weken, nou bijna een maand al op 1 als het niet langer is. Milk and Sugar in de remix van eh, de, Duitse formatie Purple Disco Machine. Half machine, half mens. Let the Sunshine. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Gaan we niet draaien. Ik heb wel andere muziek. Kazan met Senior Blues. Je hoort een Low Stepper remix. minor blues, time. We like to play for now. Uh, very down, composition. Nightwalk, the on air dance show, Dance Fort FM. was uh, eh, Luca met Party in Brooklyn. En daarvoor Soul Avengers met Music Got Me High, de Cubico remix.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 Ook een oude klassieker in een nieuw jasje. Ik zeg tot zometeen na de break. jack. my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.